uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De kans is reëel dat de besprekingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie eindigen zonder overeenkomst. Daarvoor waarschuwt Europese brexit-onderhandelaar Barnier. In de komende maanden moet er een akkoord worden gesloten over de voorwaarden van de brexit. Maar zover zijn de gesprekspartners volgens Barnier nog lang niet. Volgend voorjaar moet de brexit rond zijn. Het leger des Heils moet steeds vaker nee zeggen tegen daklozen omdat er geen plaats meer is in de opvang. Dat komt doordat mensen noodgedwongen langer blijven zitten wegens een tekort aan woningen en geschikte vervolgopvang. Naast jongeren met problemen, dak- en thuislozen en mensen met complexe problemen helpt het leger ook steeds meer slachtoffers van mensenhandel. Voortaan mogen alle oudere werklozen 12 maanden voor hun AOW-leeftijd stoppen met het verplicht solliciteren. Het kabinet maakt zo een einde aan een oneerlijk verschil. Iemand die in het laatste jaar voor zijn pensioen wordt ontslagen is nu al vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Maar ouderen die al langer werkloos zijn... moesten nog wel tot hun AOW-sollicitatiebrieven blijven schrijven. Daar komt nu een eind aan. Een man die aangifte tegen zichzelf deed wegens het bezit van vijf wietplanten voor medicinaal gebruik wordt strafrechtelijk vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten. De politie was de plantjes op het spoor gekomen en had ze vernietigd. Omdat de man wil weten waar hij aan toe is, deed hij aangifte tegen zichzelf. Het kweken van wiet is verboden, maar bij vijf hennenplanten of minder wordt normaal gesproken niet tot vervolging overgegaan.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 can I'm running from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 하늘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 van Zandvoort. 公里。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl it's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, 在。 you all. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would.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 believe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 met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen